12 uur. Klomp met het NOS-journaal. Minister Bussemaker wil dat onderzocht wordt of vroegere bestuurders van het ROC Leiden persoonlijk verwijtbaar hebben gehandeld. Een onderzoekscommissie vindt dat er genoeg aanleiding is om te kijken of ze aansprakelijk kunnen worden gesteld. De commissie vindt dat het bestuur onverantwoorde risico's heeft genomen met de bouw van twee dure schoolgebouwen. Het ROC Leiden dreigde daardoor deze zomer failliet te gaan en werd met geld van het ministerie gered. Ruim 50 zorgbedrijven hebben een brief geschreven aan de gemeente... naar aanleiding van het dreigende massa-ontslag bij TSN Thuiszorg. Ze maken zich grote zorgen. Een aantal gemeenten is hard op weg om het aanbod van huishoudelijke hulp aan zieke ouderen... volledig om zeep te helpen, schrijven ze. Er is een gapend gat tussen de cao-contracten van de thuishulpen... en de tarieven die nu worden geboden, zeggen ze. De Verenigde Staten voeren de strijd tegen IS in Irak en Syrië op en sturen meer speciale eenheden die Iraakse militairen en Koerdische strijders gaan helpen bij gevechten tegen IS. Verder moeten ze ook inlichtingen verzamelen. De VS kondigde verder aanvallen aan op de infrastructuur van IS. De bronnen van inkomsten van de extremisten, vooral die uit de verkoop van olie, zullen worden aangepakt. De commissaris van de politie in Chicago is ontslagen... na de openbaarmaking van beelden van politiegeweld. Honderden mensen demonstreerden vorige week toen de video openbaar was gemaakt. Daarin is te zien hoe een jaar geleden een blanke politieman een zwarte tiener doodschoot. Er komt een onderzoek naar de aansprakelijkheid van de politie. De agent die de jongen neerschoot is aangeklaagd. In Rotterdam is aangifte gedaan tegen de rector van de Islamitische Universiteit. Een lokale PvdA-bestuurder deed aangifte vanwege discriminatie en het zaaien van haat. Minister Bussemaker van Onderwijs riep vanmiddag mensen op aangifte te doen tegen rector Agundus, omdat hij geregeld hatelijke opmerkingen maakt over Koerden, Joden en homoseksuelen.